Stadsradio Almere. Ook te beluisteren via www.stadsradioalmere.nl. Stadsradio Almere. Oh. It's rising, it's rising. It's rising, it's rising. summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant, men and cat. Come on. telling me you're looking, I can feel it on my skin. Oh, I Cataluna en The Elephant Man. En dan de Ice Remix, zomaar even van YouTube geplukt. Eh. De enige goede wat ertussen stond moet ik zeggen. Welkom bij Almere Actueel. Het is weer donderdagavond. Thursday night, shopping night zeggen ze ook wel. Stadsradio Almere. Don't stop the music. Dat doen we ook absoluut. Zeker niet. De muziek is weer heel lekker vanavond. En daarbuiten de allerlaatste nieuwtjes, de cultuuragenda en de sportagenda. Mijn naam is Kevin Meij. Blijf erbij tot 9 uur. Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. With the fur. on like them a door. Had a million dollar vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur burr, burr. your home. My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex Maybach for the sexy grown. Patron on the rocks that'll make your moan. One stack, come on. Two stacks, come on. Three stacks, come on. Now that's three grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her. Apple bottom jeans boots with the fur. fur. be shown make me want it. Two in the morning, I'm zoning in them rose bottles foaming. She wouldn't stop, made it drop. Shorty did that popping live. Had to break her off that cloud. Yeah, I was fine just like a glide. Apple bottom jeans. Ryan en Ella Ella. Ooit is gebruikt, dacht ik, voor de reclame van een snoepje. Ik mag de naam natuurlijk niet noemen. Eh, vandaag doen we het eens dus andersom. We beginnen met de sportberichten. Het eerste bericht is eh, eigenlijk niet zo'n mooi bericht. Het NHL-duel tussen eh, BV Vendam en FC Omniworld, dat al een aantal keren werd afgelast, zou dinsdagavond worden gespeeld en is wederom een week uitgesteld. De wedstrijd is op verzoek van de thuisploeg verplaatst wegens de tragische familieomstandigheden bij keeper Barry Dittewig van Veendam. Eh, zijn dochtertje, zijn pasgeboren dochtertje is overleden. FC Omniworld speelt vrijdag wel, dan uit tegen Cambuur Leeuwarden. Trainer Henk Westman kan geen beroep doen op Richard Haklander. De verdediger kreeg twee wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Voor de rode kaart die hij dinsdag kreeg in het duel tegen Topos. We gaan door met twee wat oudere nummers. Om te beginnen deze Bon Jovi en It's My Life. a song for the broken hearted. Dig ground via stadsradioalmere.nl. was er straks vergeten te zeggen dat we ongetwijfeld allemaal meeleven met de keeper van en Dam. Een van de ergste dingen wat je kunt, eh, kan overkomen, moet ik zeggen. Was een beetje snelweg, maar bij deze dan alsnog. Het volgende berichtje. Almere is een van de duurste gemeenten om in te wonen. Een gemiddeld Almeers huishouden is 663 euro kwijt aan gemeentelijke woonlasten. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Centrum voor Onderzoek van de Economie voor Lagere Overheden na de lokale belastingen in de grote gemeenten. Almere staat op een vijfde plek. Utrecht, Enschede, Ede en Deventer blijven Almere nog voor op de lijst. In Utrecht is een huishouden het meest kwijt, 704 euro. En in Alkmaar is een gemiddeld huishouden het minst kwijt, namelijk 474 euro. Almere scoort vooral hoog als het gaat om reinigingsheffing. Per huishouden bedraagt deze 333 euro en daarmee scoort de gemeente het hoogst van alle gemeenten. De goedkoopste gemeente is Nijmegen met 64 euro. Daar zijn de inwoners dus vijf keer minder kwijt aan de verwerking van hun afval dan in Almere. Er is voor gekozen om deze eh, belasting kostendekkend te heffen, zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Pongers. Zoiets als de rioolheffing wordt berekend op basis van het wat het daadwerkelijk kost om het riool te onderhouden. Nou, daar is ook wel iets voor te zeggen, maar dan nog, wij zijn toch een heel klein beetje duur. Je bent altijd bij, Stadsradio Almere. Of heel veel duur. Weer een beetje nieuwe muziek zoals deze. Rap das Armas. zoals ik zei, en Raptas Armas. Ik wou zeggen, je kunt nog altijd eh, live met de studio chatten. Dan ga je naar www.kevinmeijer.nl. Het maakt tegenwoordig niet meer uit hoe je het schrijft. Je komt altijd eh, op de goede site. Dus www.kevinmeij.nl. Rechtsboven staat chatbox login. En je kunt je plaatjes aanvragen en weet ik wat nog meer. Voor de rest kun je natuurlijk altijd bellen met de studio. Ik heb vandaag niemand aan de telefoon om interviews eh, aan te, of af te nemen, om het zo maar te zeggen. Ik had er een paar in gedachten, maar helaas hadden er allemaal geen trek in. Dus heb jij iets te zeggen? Wil jij iets melden? Wil jij, eh, ben je boos over iets? En wil je dat graag eh, met iedereen delen?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 Finish last, Cause day and night, the lonely loner seems to freeze by the night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to freeze by the night. At night, day and night, the lonely loner seems to freeze by the night all alone, some things will never change. The road is on us, it's a freedom night at night. At, at, at night. dagelijkse krantje. Wat als je geluk hebt, het ook nog een keer bij je op de deurmat valt eh, in Almere. Daar eh, viel eigenlijk afgelopen zaterdag mijn oog op iets over vliegende brigades. Dat eh, de regering vliegende brigades wil inzetten tegen voornamelijk Marokkaanse probleemjongeren. En ik had ook al iets meegekregen. Binnen de stad Almere hebben ze het dan in één keer over stadsmariniers. ik wil één ding daarover zeggen en dan geef ik mijn mening weer. ga eens kijken een, op het station Parijs Gare du Nord. En daar, daal daar eens af in de metro's en ga kijken wat ze daar hebben gedaan met probleemjongeren. Die zorgen daar tegenwoordig voor de beveiliging. Misschien ook een idee voor Almere? Brian Adams en The Summer of 69. Bruce Springsteen en Born in the USA. Hij mag dan wel in de USA geboren zijn. Onze eigen Almeerse Michaela Krajicek die smaakt het zoeter overwinningen weer in de USA namelijk. Na lange tijd van tegenslag en nederlaag op nederlaag krabbelt de Almeerse speelster zichtbaar op in het Amerikaanse Memphis, Tennessee. Vorige week worstelden ze zich door de, door de kwalificatierondes. Inmiddels heeft ze in het hoofdtoernooi de kwartfinales bereikt. Dinsdag versloeg ze in de tweede ronde de Duitse Christina Borra met 6-3, 3-6 en 7-6. Nou, ik zou zeggen, ga zo door. We zijn trots op je hier thuis in Almere. Radio Almere. We gaan een beetje herrie maken. Een beetje stampen, stampen. Hier zijn de Banga Boys en we like to party. zo opgevallen eigenlijk in het vorige bericht over Michaela Krajicek. Wat doet ze ook alweer in Memphis en waar ligt dat? Uh... Nou ben ik maar een namaak Hollander, dus ik kan dat niet zo goed zeggen. Maar Tennessee? Toch wel een beetje grappig. Wie het eh, ook heel goed doen en eigenlijk te weinig aandacht in, eh, in de media krijgen, vind ik dan, is uh, Almeerse teams. Riant aan de leiding in de Eredivisie kopt het bericht. Het gaat over Hemubo en Squash Almere. Dat is één squashvereniging. De heren wonnen in Zwolle van de plaatselijke squashclub met 12-3. Terwijl hun vrouwelijke collega's eveneens het maximaal aantal punten mee naar huis namen. In de wijk bij Duurstede werd tegen het Centercourt Stichts Handelshuis maar liefst 12-0. Met nog een aantal speelronden te gaan in de Nederlandse squash-eredivisie gaan zowel de mannen als de vrouwen van Hemubo Squash Almere daardoor riant aan de leiding. De heren van de Bubbel Squash, en ik heb het even erbij gezocht, eh, in Almere hebben nu 101 punten uit 10 wedstrijden. HSRC, de dieput, volgt op 9 punten als tweede, maar heeft wel een wedstrijd te goed. Didacticum Victoria Rotterdam en meer Squash Heroes hebben beide 80 punten. Bij de hadden hier echter slechts 9 wedstrijden voor nodig. Op woensdag 4 maart reizen de mannen en van teammanager Tommy Berde af naar Den Haag... voor de confrontatie met naaste concurrent HSRC de Dieput... Bij de dames leidt Almeerse club ook. De regerend landskampioen heeft 79 winstpunten uit 7 partijen behaald. Meer Squash Heroes heeft er 68, All-in Victoria Rotterdam 59 en Hero Detachering Amstelpark Squash heeft 58 punten. Eh, die volgen dus op grote afstand. Hierdoor heeft Hemubo Squash Almere over twee weken in de thuiswedstrijd tegen Amstelpark genoeg aan drie punten om zich officieel te kwalificeren voor de play-offs die op 25 april gehouden worden in het Frans Otte Stadion. Even een 803 van de jongens op Wall Street. Hier is DJ Fred T. En Wall Street. Almere. Don't stop the music. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking freak. Now, Shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitches that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. What? But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. What a bitch can't get a dollar out of me. No like no birds you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a PIMP. Now what you see on TV, no like no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a PIMP rolling the pins with me the of my Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they're bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. Put up his hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. Put up his hand, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you food before. I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me I got on gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done. I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' out. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch, she always come summer with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pit rich. I ain't paying, bitch. Catch a day, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. to like no perms you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. a bitch can't me. no you see. Then I'm Yeah. Hollywood. 50 cent en P.I.M.P. 50 cent is nog geen euro, volgens de reclame. En natuurlijk, als we housemuziek kunnen draaien en we draaien ook gade ouder, dan komt ook de R&B aan bod hier bij Almere Actueel. kunt eh, via www.kevenmeij.nl live met mij chatten en eh, verzoekplaten aanvragen. Weet ik wat je allemaal kwijt wil tegen mij. Dat kan allemaal. Je kunt ook bellen en dan kom je gelijk in de studio. Heb je dingen die je graag eh, wil delen met Almere. Of dingen waar je beklag over wilt doen. Het telefoonnummer rechtstreeks naar de studio is 036 534 1502. Dus 534 1502. Ik hoor je graag. in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street with the still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my big events, they ain't gonna pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of fact you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm over best. Cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SC and double O P, D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the chisel. G's to the act, now ladies, see, we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best. Cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this mother music we creep to. Subscribe, get your issue. Baby, come close. Let me see how you get low. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. <laughs> Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm all the best. <laughs> Cause I got it going on. Snoop Doggy Dog. Snoop Dogg tegenwoordig. En eh, drop it like it's hard. En we zitten nou bijna aan het journaal van 8 uur. Ik ga jullie eh, alleen laten met een paar eh, hele charmante jongen. Ja, jongen, dat zal het ook wel niet meer zijn. En charmant en heel slank. En dat waren ze ook allemaal niet. Maar ze konden wel leuk zingen. Hier zijn de Weather Girls. En It's Raining men. Heel leuk voor de vrouwen. En ja, voor sommige mannen denk ik ook wel, hoor. Ik hoop dat je er nog bent aan de andere kant van het journaal. Met meer Almere actueel. Tot dan! girl. te beluisteren. De internetstream van Stadsradio Almere is powered by kippingmultimediaal.nl. Voor hosting en streaming. Kijk voor meer over onze service en expertise op www.kippingmultimediaal.nl. Wij willen buiten spelen, maar de buurman stuurt ons steeds weg. En de speelplek is te ver weg, zegt mama. In onze speeltuin spelen honden. En alles zit onder de hondenpoep. Elk kind heeft recht op een plek om buiten te spelen. Geef daarom aan Jantje Beton. De landelijke collecte van Jantje Beton. Van 2 tot en met 7 maart. Kunnen we ook dit jaar op u rekenen? Jantje Beton laat kinderen buiten spelen. Geen van Jantje Beton. Je luistert naar Stadsradio Almere. Kabelfrequentie 91.1. En op je mp3-speler of in de auto 107.8 FM. Met nu het laatste nieuws. René van Brakel met het NOS-journaal. Een groot deel van de farmaceutische industrie in Nederland... wordt permanent bedreigd door dierenactivisten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS zonder tientallen bedrijven die dierproeven doen. Er komen ook bedreigingen binnen bij financiële instellingen... die met de bedrijven te maken hebben. Het Dierenbevrijdingsfront heeft de afgelopen vijf jaar... de verantwoordelijkheid opgeëist voor ruim 40 ernstige acties in Nederland. Daarbij werden medewerkers van farmaceutische bedrijven... s'nachts thuis bezocht, auto's werden beschadigd, banden lek gestoken, huizen beklad en er werd brand gesticht. Vanwege de acties zijn alle gegevens van leidinggevend personeel niet meer op te vragen bij de Kamer van Koophandel en de gemeentelijke basisadministratie. Bij de luchtverkeersleiding op Schiphol verdwijnen volgend jaar 100 banen. Dat is 10% van het totale personeel. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Bij de luchtverkeersleiding moet worden bezuinigd... vanwege de sterke daling van het aantal vluchten op Schiphol en in het Nederlandse luchtruim. Luchtverkeersleiding Nederland gaat met het ministerie van Verkeer, Schiphol en de KLM bekijken hoe ze de reorganisatie gaan doorvoeren. De publieke omroep Link heeft uitstel van betaling gevraagd. De omroep zit in zware financiële moeilijkheden. Het is onduidelijk of de problemen gevolgen hebben voor het personeel. De directie wil niet reageren. Link gaat door met de ledenwerfactie. Op 1 april moet de omroepvereniging 150.000 leden hebben om in het publieke bestel te mogen blijven. De omroep heeft er nog 25.000 nodig om dat aantal te halen. Link trad in 2005 toe tot het publieke bestel. Wielrenner Joost Postuma heeft de ronde van Andalusië gewonnen. De Rabobankrenner wist in de laatste etappe zijn leidende positie in het klassement te behouden. Hij kwam als zesde over de finish. De etappe van vandaag werd gewonnen door Davide Rebellin. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en er valt soms wat regen. Op sommige plaatsen mist. Ook morgen bewolkt en regen. Het is dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Stadsradio Almere staat aan. Mijn naam is Kevin Meij. Je luistert naar Almere Actueel met nog een heleboel berichten zometeen. Maar ook een heleboel lekkere muziek van de ene Latin lover naar de andere Latin lover. Ook weer eh, een heel lekker nummer.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 Zometeen ook nog een beetje cultuuragenda. En eh, na mij zit natuurlijk uit de kunst, dus ik moet me een beetje inhouden. Dan moet ik, eh, ja, schoenmaker hou je bij je lees, zeggen we dan. Hij zal er meer verstand van hebben dan ik. Maar goed, het eerste bericht. Er komt definitief geen megadiscotheek langs het Weerwater. Gistermiddag maakte de gemeente bekend de schikking te hebben getroffen met BGM Projectontwikkeling BV uit Emmeloord voor het stopzetten van de planontwikkeling. Dit in verband met de planstudie naar de verbreding van de A6 en de weerwaterzone. De discotheek zou een van de grootste van het land moeten worden. Met het bericht over de schikking wordt een jarenlange radiostilte over dit onderwerp doorbroken. Al in 1997 werd er begonnen met de ontwikkeling van de plannen voor een megadiscotheek ter hoogte van bushalte Het Oor. De jaren daarop hielden deze de gemoederen flink bezig. Zowel de bouwvergunning als de milieuvergunning voor de discotheek aan de zuidoever van het Weerwater werden zonder succes aangevochten tot aan de Raad van State. Hiermee was de weg nog niet vrij voor de discotheek. Vanwege een eerdere uitspraak van de Raad van State moesten de procedures om het bestemmingsplan te wijzigen opnieuw worden doorlopen. In 2003 liet de gemeentewoordvoerder weten dat in een nieuw plan ook aangegeven zou worden of het bestemmingsplan zou worden getest op milieueffecten. Indien dit het geval zou zijn, zou dit het plan ernstig kunnen vertragen. Door de schikking is het plan nu dus definitief van de baan. Bij BGM Pro Projectontwikkeling BV kon vanwege de vakantieperiode niemand reageren. Ik had het er ook net over, er waren een aantal mensen die ik graag een uitzending had, maar eh, helaas, dat ging niet door. Ze waren er niet of ze hadden geen zin. Stadsradio Almere. Ook te beluisteren via www.stadsradioalmere.nl Dat wil wel zeggen dat ik jou graag een uitzending wil hebben. Bel de studio 036 534 1502, dus 036 534 1502. Hier is Fiesta. En dat is uh, Alpwerk, als ik mij niet vergis. Ik zal even het blaadje erbij pakken. Het is Alpwerk Alp versus Outwork. En dan Fiesta Electronica. Zo zit hij weer helemaal goed. Goedemorgen, Kevin. ook dit is net zoals vele anderen natuurlijk weer een eh, nieuwe uitgave. Opnieuw uitgebracht, ik dacht vorig jaar. In een eh, heel ver grijs verleden. Toen ik nog jong en mooi was. En nu alleen nog maar mooi, maar goed. Toen eh, stond ik in een discotheek in Luxemburg. Als disjockey en toen was deze plaat al, al uit. Alleen iets langzamer natuurlijk. Maar goed, ik heb hier een plaatje. Het zou eh, denk ik eh, nou, heel goed in het, eh, in het programma van Ramses passen. Ik ben trouwens blij dat Ramses na het Spaans of Portugees... maar doet hij het in ook nog even het Nederlands zegt. Want anders snappen wij het natuurlijk niet. Hier is Samba de Liberdade. was toch schijnbaar een goede lichting uh, van Dishockey's waar ik vandaan kwam. Want eh, daar zijn hele grote van geworden. Behalve ik niet. Kan dat nou? Diezelfde lichting en wij dezelfde ex-werkgever komt ook uh, onze Almere Patrick Kikker vandaan. Die heeft het ook wel ietsje verder geschopt dan ik. Maar goed, het is hem van harte gegund. Je hoort al dat die megadiscotheek discotheek er niet komt. Hou je toch van dansen, is er nog wel iets anders. Dansgroepen die er altijd van droomden om op te treden in Amerika, kunnen die droom werkelijkheid zien worden. Op 15 maart is, in het, uh, is het die Open Almere NK Hip Hop in het Topsportcentrum Almere. De winnaar mag later dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het WK Hip Hop in Las Vegas. Dat is het hoogst haalbare voor een dansgroep, vertelt Almere Malon Roosevelt van Dance Spirit. Samen met collega Luciano Tavicaria eh, van de UDC, de Underground Dance Class Company, is hij verantwoordelijk voor het organiseren van het dance-event in Almere. Dit is de kans voor groepen om iets te bereiken wat anders niet zo makkelijk gaat. Niet alleen kun je je als dansgroep bewijzen aan Nederland, maar je mag ook in Amerika laten zien wat je kunt. Dance Spirit organiseert danceworkshops voor dansgroepen en nodigt Amerikaanse choreografen uit om workshops te geven. Veel van die choreografen die samenwerken met grote sterren als Janet Jackson, Janet Jackson moet ik zeggen, Mark Houston en Gwen Stefani zijn ook te vinden op het WK, dus niet de artiesten, maar de choreografen ik zeg het even erbij, in Las Vegas als jurylid. Je wint namelijk niet alleen het geldbedrag, je staat tussen de beste dansgroepen van de wereld en doet als danser heel veel ervaring op. En nou hebben we iemand die niet zo heel goed kan dansen. Maar die wel komt uitleggen wat er nou gebeurt voordat je dat podium opgaat voor de eerste keer.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 Lose yourself in the music the moment you own it. You better know. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose just in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot.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 Ik was het even vergeten. Maar hij komt uit de film Criminal of a eh, Dangerous Mind zelfs. Daar vergis ik me sowieso alweer in. Wat mij nou opviel eigenlijk deze week in Almere ben ik eens door eh, de stad gaan lopen. Met name ook in de haven en dergelijke. Eh, ik moest een keer bij de dokter zijn. En daar staat overal niet Stadsradio Almere aan. Nu heb ik zoiets van, hoe kan dat nou? Je bent toch voor je eigen stad? Een beetje chauvinisme mag wel. Dus eigenlijk had ik het plan opgevat om eh, de actie te beginnen. Stadsradio Almere staat aan. En eh, ja, mocht je geïnteresseerd zijn, eh, we gaan langs bij de bedrijven. gaan ook daadwerkelijk luisteren wanneer ze het niet, niet weten. En dan kijken we of we mooie prijsjes kunnen weggeven. Eh, heb je interesse om dat te sponsoren? Dan mag dat natuurlijk altijd. Kun je even e-mailen naar info.stadsomroepalmere.nl En denk eraan, zet hem ook bij jou op het werk op. Het is koopavond vanavond. Ook in die winkels willen wij Stadsradio Almere op hebben. Ik draai lekkere muziek en dat mag iedereen horen. En je blijft ook nog op de hoogte. Uit een andere film, Coyote Ugly, Leanne Rimes. Can't Fight the Moonlight. in de wijk De Hoven en het stadsdeel Haven. Dat ging in één keer helemaal, eh, <laughs> helemaal stop. Dat was niet mijn bedoeling. Maar goed, in de wijk De Hoven en het stadsdeel Haven wordt door een groepje mensen een knallend wijkfeest op poten gezet. Op zaterdag 2 mei staan er van s morgens tot s avonds allerlei activiteiten op het programma. Zoals een optreden van de Almeerse rapper Ali B. Nick Kromhout, Ben Schoenmaker en Nicole Lenskens zijn de initiatiefnemers. Het idee voor het feest is vorig jaar ontstaan tijdens een wijkavond. Bewoners van de Hoven spraken daar met vertegenwoordigers van de gemeente over verbeteringen. Zoals bijvoorbeeld meer bloembollen in de perken om kleur in de buurt te brengen. Er werd ook geopperd voor een wijkfeest te organiseren. Omdat je daarmee veel mensen tegelijk met elkaar in contact brengt, zegt Kromhout. Het programma begint serieuze vorm aan te nemen. Alle adressen in de Hoven hebben een uitnodiging gekregen. En ook de overburen van de wijk De Gouwen zijn uitgenodigd. Kromhout rekent op 2000 eh, feestgangers. Het optreden van Ali B begint om 8 uur s avonds na de barbecue en de karaoke show van Ruud Maasland. Deze laatste wordt beschouwd als degene die het fenomeen karaoke in Nederland heeft geïntroduceerd. Verder kunnen de wijkbewoners hun zangtalent testen onder leiding van Babette Labai, zangcoach van Idols, X-Factor en So You Wanna Be A Popstar, dus ook niet tenminste. minste. Sponsors zijn onder meer MK Projects, woningbouwcorporaties en, en meer van dat soort dingen. Maar goed, ik hoop dat een leuk feestje wordt. En uh, ja, de hoofdweek woont in de Werven. Wij zijn toch ook buren? Mogen wij ook komen misschien? Overal op 107.8 FM. Stadsradio Almere. Als we toch met de filmmuziek bezig zijn, hier nog eentje van de film Cocktails and Dreams en de Bee Gees, of de Bee Gees, Beach Boys en Kokomo. take you, keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go take it away from it all. Bodies in the sand. Drop I'll never see you. My, my, will fire. Het Heeft eh, ook weer iets met politiek en dergelijke van doen. Leefbaar Almere en SP twijfelen over de werkwijze van stichting Compaan. Jaarlijks ontvangt deze stichting 2,9 miljoen euro om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen. Het geld zou volgens de partijen niet goed worden besteed en cliënten zouden niet goed worden geholpen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de effectiviteit van Compaan stellen de partijen vragen over de stichting aan het college van burgemeester en wethouders. Ik vermoed mismanagement, zegt Nico van Duin eh, van Leefbaar Almere. Het is aan het college om dat vermoeden weg te nemen. Volgens een berekening van de partijen kost het reintegreren van een langdurig weggelozen door compaan ongeveer 60.000 euro. Daarnaast vindt slechts de helft van de cliënten een reguliere baan en dat is te weinig al dus de partijen. Als de verhouding tussen subsidie en rendement ziet kun je constateren dat er iets niet klopt, zegt Van Duin. Nou, mocht u zich interesseren eh, in, meer van dat soort onderwerpen... en eh, ook in het achtergrond ervan en iemand wat er dieper op ingaat... dat is Riet Wachtenberg met het programma Politiek Nu. Daar doe ik de techniek voor. Dat is iedere dinsdagavond tussen 9 en 10 s avonds. En dat is ook te volgen via eh, onze kabelkrant, via onze eigen Stadstv Almere... dus mocht u geïnteresseerd zijn, dan verwacht ik wel dat u luistert naar Riet. Aanstaande dinsdag tussen 9 en 10. needs infinity. infinity. al begrepen. Het vaste item, de tijdmachine. Een nummer van toen wat opnieuw is uitgebracht. Guru Josh, Josh uit 1993 was dat. En eh, natuurlijk nu de Guru Josh Project met Infinity 2008. Ik heb een, eh, een kort berichtje. Op verschillende locaties in Almere worden de houten fietsbruggen opgeknapt. Net als eh, de, zwembad, de zwembadbrug in stad. Andere bruggen die op het lijstje staan zijn de Zeistbrug, de Breukelenbrug en de Markenbrug in Stedenwijk. En de eerste Waterbrug, de tweede Waterbrug en de Van Druisbrug in Waterwijk. En de bruggen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van ondersteunende balken. Verder worden voor de gierswalu nestkasten vervangen. Nou, ik heb ervaring met die bruggetjes, zelfs in haven. Die mogen wel een keer onderhouden worden hoor. Die zijn spekglad als het een beetje regent. Hier Cher en Believe in Love After Love. op 107.8 FM en wereldwijd via stadsradioalmere.nl. Stadradio Almere. Out of My Head. De klok wijst alweer 20 eh, uur en 53 minuten. We hebben nog eh, maar een paar minuutjes te gaan. Hierna kun je luisteren naar Uit de Kunst. En dat moet je ook zeer zeker doen, is de moeite waard. Ik doe het in ieder geval op de weg naar huis. Ik heb nog een paar plaatjes. Ik geloof dat ik deze keer eh, weer een Nederlandstalig een beetje ondergesneeuwd heb. Maar goed, daar gaan we toch nog een beetje wat aan doen. Hier is Gerard Joling en 24 uur verliefd. Ik weet het zelf ook niet, maar oh het voelt zo goed. Als je lacht, dan slaat mijn hart op hol. Mijn hoofd zit met jou, ik tot de nok toe vol. Ik slaap niet meer, omdat ik mezelf wakker hou. Want als ik slaap, droom ik alleen van jou. wat je met me doet. Ik weet het eigenlijk zelf ook niet. Maar één ding weet ik wel, het voelt zo goed. Ik slaap niet meer omdat ik mezelf wakker hou. Want als ik slaap droom ik alleen van jou. Oh, het is een sprookje en dat is niet gebeurde helemaal niks hoor. Het zal geklonken hebben of de studio werd afgebroken. Ik Wil alleen even een telefoon vandaag. Ik ga jullie eh, helemaal alleen laten. Tenminste, niet helemaal alleen. Ik ga jullie verlaten. Ik ben er aanstaande dinsdag weer als het goed is. Als het goed gaat hoor je mij niet aan. En sowieso volgende week donderdag weer tussen de 7 en 9 met Almere Actueel. Eh, een van mijn favoriete plaatjes van het moment is toch wel Marco Borsato en Dochters. En die wil ik ook niet meer uh, onderbreken.